willen maar ze zeggen geen reet. En als je denkt dat je kan hangen, kom maar lekker maar mee. Iedereen die denkt te weten, maar ze weten het niet. Ik ben beter op de beat, dus verbeter me niet. Iedereen die zie ik nemen, maar ze geven het niet. Zeggen dingen rationeel, maar leven het niet. Neem je rapper serieus, is het beter dat je me ziet. Flow is onaanraakbaar, ja vergeet het maar niet. Spit het puur uit mijn hart, sukkel snappen het niet. Geen cultuur in hun hart, dus ze vatten het niet. En ik maak ze weer een piece, maar je merkt het niet. En dus werkt het niet in die beperkte vier. Zie die been. niet zomaar een jongen die rapt. Doe me na en ga met je tong op je bek. En door mijn woorden worden je longen en ook je moeder zegt, goh wat rap die jongen te gek. Ja, rappen is een beest, maar dit kan ik niet pikken. Mijn mic is te heet, daarom flikkert die uit je fikken om te scoren. Moet je beter leren mikken als ik opstep. Dan zitten ze weer te steken ik ben lekker weer op dreef. Mijn mechanism is weet, je connect niet en vergeet omdat je stekker het niet deed. Dit is high level spit, De plekken is het weet. In die ultramagnetic en big daddy of way. Op je phone bluetooth, bekend met wat ik deed. Downloads, YouTube, check me verder op tv. Power flows in de booth, daar zeg ik het weer mee. Kom maar, speaker bij ben omdat je het verder weer niet weet. Je hebt geen ziel, dus doe je maar plastic voor. Geen Marvel quartetjes, dus waar doe je fantastic voor? Nui op de beat met de Gerrit en Onkas. Meer ruimte dan en zoet als George Lucas. Knallen flows af als 100.000 bezoekers. Laat je zien wat echt vet lang flowen zonder hoek is. Je kan niet hangen, want je bent niet zo breed. En je valt als King Kong van de Empire State. Wil je wagen? Dan moet je cars maar gaan zien. Hoe moeiteloos spit ik bars over beats. Ik mis veel shit, moet je hartstikke zien. Van een Tribe Called Quest tot de Farsight misschien. BDP's, Scott Rock krijgt een 10. Je zegt je dikt het niet, maar je hangt als een vriend. Je krijgt niet genoeg van die dopere shit. Die klotige kids met goedkopere shit gaan over. Zoals ze in een Nokia zitten, doe je fort maar op slot. Je focus is dicht. Donder op met die stroot op een spit. Je denkt dat je het kan, maar je floot niet als dit. G-hassels, uh, eh, met de hoofdletter B. Als ik swing op de beat, doen je grootouders mee. Ik ben het zat, dat geklier in die shit. En herken het feit, ik ben een stier in die shit. Dus niet gevaarlijk hoor, ik spies alleen de mate door. En rap met of zonder mate op de mate door. En ja, natuurlijk, ik weet wel hoe het zit. Op je gezicht staat een hele stoere blik Terwijl je van binnen flirt en je vindt het de shit En van binnen denk ik, dit is nog niks Dus wil je eerst eens weten wat iets diks is Is dat dit is voor mij dus echt niks is Als het zo is, dus dat dit voor mij niks is En laat staan wat voor mij dan echt de shit is En wat je mist is, is dit inzicht Is dat het meer om skills gaat en dan om business En ik rip dit, en als ik spit is er weer een MC dood Ik weet alleen nog wat zijn kist is Ik en mijn woorden, we rollen door te veel rappers, ik heb er geen woorden voor. Of toch wel, want ik bos hem losse door. Wil je niet horen, verlos ik je van je oor Bij DMC in 8584 Zakken MC's, don't make songs like these Pak ik de beats en drop flows weer vies En dat is dat iets wat jij zo verliest En je had het nooit Ik heb een aparte vraag, wie heeft er vandaag nou nog hard voor de zaak? Ik klaar het gemakkelijk, pak het in Gasten baggen en zakken, ze kakken in Ik stap echt met een plan in de boef, ben geen jongetje maar een man die dit doet. Het gaat om het volgende en weet dat ook echt. Dat als je weer eens wat klept, dat je weet wat je zegt. Vreed veel respect op de Brainse request. Nummer 1 flow met een betere tekst. Show stelen pro met die flavor relaxed. Open je geest en je weet dat ik best nog wat extra's in die shit stop. Want als die shit stopt, is het aantal bars dan het gouden jaar in hip-hop.